Mogelijk zou het wel gaan om explosief materiaal. De veiligheidsregio Utrecht sloot uit voorzorg de A2 volledig af, zegt een woordvoerder. De auto wordt op dit moment onderzocht. Bij het ongeval op de A2 zouden tenminste zeven auto's betrokken zijn. Over mogelijke slachtoffers is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van premier Johnson is een post-Brexit-akkoord over handel en veiligheid tussen de Europese Unie en Downing Street binnen handbereik. Britse media schrijven dat er een document op tafel ligt van 2000 pagina's. Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen... zouden nog voor de kerstdagen hun handtekeningen willen zetten. Volgens Britse media informeert Johnson op dit moment belangrijke kopstukken in zijn regering... en in de conservatieve partij over de deal. In Zutphen is gisteravond een automobilist om het leven gekomen... nadat ze met haar auto te water was geraakt. Het slachtoffer is door brandweerduikers uit het water gehaald. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de vrouw. De bergingsactie trok volgens Omroep Gelderland zoveel publiek... dat de dranghekken moesten worden geplaatst. De politie waarschuwt dat agenten tijdens oud en nieuw hun dienstwapen gebruiken... als ze worden geconfronteerd met zware delicten. Politiecommandant Max Daniel zei tegen Nieuwsuur dat de combinatie van corona en het vuurwerkverbod... nu al agressie oproept bij sommige mensen. Dat is volgens hem te zien aan het aantal incidenten met zwaar vuurwerk en met brandbommen. De politie verwacht een grimmige jaarwisseling. Daarom waarschuwt de commandant nu al dat er in het uiterste geval zal worden geschoten. Het weer. Vannacht trekken buien vanuit het noorden het land in.